Nou, de lonen stijgen inderdaad heel sterk. Eh, voor de meeste bedrijfstakken waarin mensen werkzaam zijn... geldt echt wel dat, eh, dat de prijzen eh, inmiddels zijn ingehaald door de lonen. maar ja, goed, als je dan naar de supermarkt gaat en je ziet wat een, een pakje boter, kaas en dergelijke eigenlijk allemaal kost, eh, dan schrikken mensen misschien toch wel, ja. De economische groei is nu vier kwartalen op rij steeds iets kleiner geworden. Pakistan denkt dat India snel wraak gaat nemen voor de terreuraanslag in Kashmir. Vorige week kwamen daarbij 26 Indiase toeristen om. India geeft Pakistan de schuld van de aanslag. Dat land zegt dat ze er niks mee te maken hebben. India en Pakistan maken al jarenlang ruzie over Kashmir. Al twee keer was er oorlog over het gebied. Een Duitser die vorig jaar tijdens een EK-wedstrijd op het dak van het stadion in Dortmund klom... moet ruim 12.000 euro betalen. De politie wil hem laten opdraaien voor de inzet van de hulpdiensten. Er zouden destijds meer dan 100 agenten en een helikopter op de melding zijn afgestuurd. De man klom tijdens Duitsland-Denemarken onder het dak, waarschijnlijk om foto's te maken. Eerder kreeg hij daar al een boete voor. En de elektrische deelfietsen van verhuurbedrijf Lime worden in Rotterdam-Zuid massaal misbruikt. Fietsers betalen niet, bekladden de fietsen en soms worden er zelfs fietsen in de Maas teruggevonden. Daarom neemt het bedrijf een drastische maatregel. Een groot deel van Rotterdam-Zuid is vanaf nu verboden gebied. Nou, verslaggever Bo Heimense fietste samen met GroenLinks-raadslid Marvin Biljoen zo'n verboden gebied in. Er verschijnt nu een stopteken. Wat gebeurt er nu? Ja, de aandrijving valt weg. Ja, je voelt dat eh, de fiets wordt ontzettend zwaar om de trappen. Er is geen elektrische trapondersteuning meer. Nou, je begint een rood lampje op het eh, stuur te flitsen. En als je in de app kijkt, dan zie je ook dat je in een rood gebied bent gekomen. Nou, Krijg ik nu een boete? Nou ja, er staat hier verlaat de zone om verder te rijden of om je rit te beëindigen. Volgens Biljoen zijn die verboden gebieden juist de plek waar de gemeente fietsen wil hebben. Hij hoopt daarom dat de maatregel tijdelijk is.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 Veel gouden ouwe en misschien ook weer een uitstapje naar actueel repertoire. Dat kan allemaal gebeuren. Ik, ik, weet het allemaal, ik improviseer maar wat, luisteraars. Ik heb geen setlist, hè, dat ik het van tevoren opzeg. Nee, nee ik wat in me opkomt, dat ga ik draaien. Als ik kan vinden tenminste. Ook nog wat, hè. Je moet wel, je moet wel die plaatjes hebben allemaal natuurlijk. Ja, ik ben groot gegroeid in de jaren, eh, eind jaren 50, 60, eh, als het om muziek gaat. Ja, eh, dan, zit je automatisch een beetje in dat sfeertje. Hè? Ik hoop dat het gezellig vindt. een mooie tijd in mijn leven meegemaakt. Door de hele muziekrevolutie heb ik eigenlijk meegemaakt. Hè. Begon allemaal met eh, Louis Prima, met uh, Bonacera en... en eh, als Frank Sinatra, Tony Bennett, Perry Como, Andy Williams. Nou ja, noem het allemaal maar op. Pat Boone, <laughs> ja. Marmalade, Loving Things. Ja, Marmalade is voor mijn jam, hè? Nou, misschien was dit ook wel een jam-sessie. Ze dit nummertje opgenomen hebben, ja, grote hit. The Loving Things. Eh, wat wou ik ook weer meer gaan draaien? Oh ja, deze is ook wel leuk. Eh, dat is eh, George Fame. about tomorrow. You can live today if you get away. iemand op die zegt van duif, eh, je, bent nou lekker het zagen, maar het is zo verschrikkelijk warm.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 Cool, hè? Cool nummer, toch? Hartstikke cool. Eh, als, je, als je in een vliegtuig stapt, weet u dan eigenlijk wel hoe hoog u zit, luisteraars? Nou, wel 8 high. volgens mij is een, eh, mijl dus 1,8 kilometer, toch ongeveer? 1,8 kilometer. Eetmaals miles high is dan uh, 8 x 1,8, dus uh, 14,4. Ja, dat lijkt me toch een beetje hoog voor een vliegtuig. Nee, ik, ik geloof dat ze dus een beetje op 11, 12 kilometer zitten. Als ik mij niet vergis, ik vergis me nog wel eens hoor, maar goed. Uh, ja, nou, Ik heb je nooit een rozentuin beloofd, mensen. I beg your pardon. promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. Paddel. pardon. ik heb u nooit een, een rozentuin beloofd. Heeft u groene vingers, luisteraars? Heeft u groene vingers? Ja, dat kan zomaar zijn dat je groene vingers hebt. Nou, dan moet je gewoon eventjes met... Eh, ja, wat kan je daar het beste voor gebruiken? Groene zeep misschien, hè? Eh, als je groene zeep gebruikt, dan... Eh, dan gaan de, de groen overgroenen en dan zijn je vingertjes weer helemaal blank. Jerry en de Pacemakers. I like it, I like it. like the way you tickle my chin. And I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie. And I like the way you're winking your you minute liking it too. I like it. Are you liking it too? I like it too, little man. Sunny and Chair. Niet de chair waar je op kan zitten hoor, chair c h e to see could be the best thing that's happened to me. from you funny things I heard today. I heard that he's left you and run off to sea. Could be the best thing that's happened to me. Luisteraars, bent u visliefhebber? Hou u van vis? Hou u van garnalen? Nou, dan moet ik eventjes naar Herman Vinkers luisteren... want die heeft daar toch een, eh, een speciale eh, advies. Ik heb, dacht ik, wel patat meegebracht van huis. Dus even kijken, wat is dit? Dit lijkt mij geen patat. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ja, ja. Dat snap ik niet. Slechts twee garnalen. Ja, dat klopt. Voor 3,95. Dit is heel irritant, dames en heren. Ik voel dat er iets niet klopt aan deze tekst. Maar als je mij nog vraagt waar de verkeerde aan is, dan sta ik wel mooi met een mond vol tanden. Slechts twee voor halen voor 3,95. Ik zie het nog niet. Nou, nu heb ik toch al moeite hoor met het lezen van tekst. Ik ben dyslectisch. Ja, heb, heb ik ook al tegen de dokter gezegd. Ik zei, dokter, ik ben niet alleen overwerkt, ik ben ook dyslectisch. Hij zei, u bent wat? Ik zei dyslectisch. D-Y-S-L-E-C-T-I-S-C-H. E dyslectisch. Ja, dat vind ik mooi dat ik dyslectisch ben. Dan hoor je er helemaal bij, hè? Ja, er komt veel voor dyslexie. Mensen die last hebben van dyslexie... hebben vooral moeite met zinnen die te lang. dat heb ik ook. En daarom woon ik ook zo graag in Almelo. Want in Almelo zijn de zinnen nooit te lang. Ik heb al zo vaak meegemaakt, hè. Dan liep ik door Almelo en op een gegeven ogenblik dacht ik... ik geloof dat er al een half uur lang iemand naast mij loopt. Ik kijk of zij en een jonge man die inderdaad al een half uur naast mij loopt... zegt iets van... Nou, hoe is het, Vinkers? Kut volle handen. Ik wel, Ida. Ik ook waar. Einde gesprek. Dat is ideaal voor dyslectici. Maar hier, bij het Drielandenpunt is het andere koek. Ik kan hier mijn taalknobbel wel bijveilen, want je hebt hier werkelijk van alles, hè. Ja, je, hebt, hier het Nederlands, je hebt hier het Vlaams-Nederlands, daar heb je nog het Frans. Hier heb je Waalse varianten op het Frans. Daar heb je het Hoogduits, Platduits, Kuls, ook een verhaal apart. Allerlei soorten Limburgers nog hier. En daar, dames en heren, ligt het grootste taalparadijs van Europa. Kerkrade. Kijk, ik mag ontzettend graag met open oren door uw stad lopen. Echt waar, het is of je door Japan loopt. ik versta er heel weinig van. Zeg maar, nou, niks eigenlijk. Van een, uh, van een Maar ik vind, het, ik vind het zo verschrikkelijk mooie, mooie taal om te horen. Ik vind het... Dat begrijpen doe ik het niet. Dus, maar ik vind het... Eh, Kerkruis klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep vanmiddag nog de kerkraden en toen zei een man tegen mij... Ik zal het niet helemaal goed uitspreken, maar hij klonk, ieder geval heel mooi. Hij zei, ah, kijk, tu bist de rejekke. dat, tu moest nou loeien, schoen hoor aan. Is, is dat zo? Wat zei u eigenlijk? Du bist der Jekke, Bieres, du moest nog Louis schon hoor aan. Nee, dan heb ik het toch goed verstaan. En de man bleef doorpraten en doorpraten. En op een gegeven ogenblik hoorde ik een woord dat ik herkende. Hij had het namelijk over een eh, roeps. En daar bedoelde hij een eh, rups mee. En daar hebben wij heel toevallig in Almelo ook last van. Wij zeggen ook roepen tegen rupsen. En eh, nu hebben wij in Almelo toevallig een, zeer populaire uitdrukking met roepen. Die uitdrukking luidt, wie hebt roepen op een moos? En wie hebt roepen op een moos betekent letterlijk, wij hebben rupsen op de boerenkool. Ja, het is niet anders. We zijn al lang blij dat wij we hebben. Nou, en, um... <laughs> en wij hebben dus rupsen op de boerenkool. Ik vond het zo grappig dat u dat hier ook zegt. Roepen. Dus ik, ik vroeg aan die man in kerkraden, als ik vragen mag. Zegt u jullie kerkraden misschien ook heel toevallig, wie hebt roepen op Moos? Wie hebt roepen op Moos, zei hij. Nee, hier in Limburg doen wij er altijd een rookworst op. Ik vind, um, streektaal, uh, streektaal interesseert mij hevig. Als je hier in Zuid-Limburg bent, vind ik zoals u hier spreekt... dat klinkt heel zangerig. Vind ik wel, heel zangerig. Kijk, Twents klinkt niet zangerig. Nee, je kunt zeggen van het twens wat je wilt... maar niet dat het zangerig klinkt. Hé, hey, waar je lik aan de bek, hem. Is ook mooi. Tuurlijk, heeft ook zijn charme. Maar niet omdat het zangerig klinkt. Dat is wel mooi omdat het nuchter klinkt. Kijk, en dat heeft Limburgs weer niet, vind ik. Een Limburg klinkt nooit nuchter, vind ik. Maar u, u hebt weer wat anders. Ik vind het eh, Limburgs, het eh, Limburgs klinkt heel... Ehm, zoals u hier praat, klinkt ehm, in in Almo's oren heel... Ehm, ik weet niet of het ook nou te persoonlijk wordt, hoor, maar... Eh, ik zeg het ook gewoon. Zoals u klinkt, dat, dat, dat, dat komt voor mij heel... dat doet bij mij heel erotisch aan. Ja. Ik sta me enorm te beheersen nu op dit moment. is... Ja, allemaal almeloos klinkt niet erotisch, hè? Ja, hoewel, meisjes met een Twentse tongval... zijn de meest populair bij de 06-lijnen. Ja, omdat ze alles inslikken, hè? Gadverdamme. Dat is jammer, hè? Dat gaat die weer. Dat is jammer. Even de mond spoelen. Mmm. Mmm. Ach, maar is dat altijd weer mirakels lekker, hè? Zeker na zo'n barre klim. Een lekker koud pilsje. Ja, ik ben een echte bierdrinker. Dat vroeg de dokter ook mij. De dokter vroeg, drinkt u? Ik zei, ja, dokter. ja, dokter, ik drink. Het is geen smerig spul of zo. Nee, zei de dokter, maar drinkt u veel? Oh, dat weet ik niet, dokter. Wat noemt u veel? Nou ja, zei die laten wij zeggen, een kratje in de week. <laughs> Oh nee, dokter, dat haal ik niet. Een week Een lekker bier, moet ik echt zeggen. is goed bier. Limburgs zomerbier. Dat woord ken ik dus ook niet, zomerbier. Ik ben dyslectisch. Ja, maar dat is lastig hoor, als je dyslectisch bent. Ik was laatst bij de HEMA. En dan zag ik ook, een woord dat ik niet kende. In de aanbieding winterworst. Ik kende dat hele woord niet, winterworst. Dus ik, ik thuis opgezocht in het woordenboek der Nederlandse taal. Zo'n plank vol dat woordenboek. Maar winterworst stond er mooi niet in. Dus ik terug naar eh, de HEMA. Ik vroeg aan de verkoopster, als ik vragen mag. Ik ben dyslectisch. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij winterworst? Winterworst, deze oren zijn van zulke kleine... Ehm, even de mond spoelen. Kleine worstjes. Dus daar heb ik helemaal niets aan, aan kleine of grote winterworstjes. Want ik ben vegetariër. Ah, lekker, lamskoteletjes. Ja, ik ben vegetariër, maar tegen zo'n lief klein schattig lammetje kan ik geen nee zeggen. Ik heb een heel klein hartje. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ik zie het in één keer, dat is duur. Dat is hartstikke duur. Maar ik zoek eigenlijk nog steeds die patat. Voor de vitamines. Als je net zien, hè, dat het helemaal onderop ligt. En het is hier zo verschrikkelijk diep in deze mand. En zo allemachtig Nou, dieper kan het niet. Wat heb ik hier te pakken? Wat is dit? een meewerker. Dat lijkt mij over de datum. Ja, hier moet je helaas beeld bij hebben om, eh, om erom te kunnen lachen. je kan heel goed wel mee lachen hoor, met, uh, met de rest van de meute. Maar dit was natuurlijk Herman Vinkers... Eh, die ons eventjes vermaakte in het kader van Cabaret bij Duifzaag de Week Door. You must have heard of a little She was the gal with all the sheep. Well, one day it's a sad to say the sheep all ran away. She was lonely and she was blue. She was sad and a crying too. So I told her what to do. I said, put on your dancing shoes. A friend of mine had an accident. Laughed so hard off a wall he went. Humpty Dumpty was his name. I guess you've heard the same. He was lying on the ground, bits and pieces all around. So I told him what to do. I said, Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. sure you know about Jack and Jill. They're the ones that went up the hill. Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. What a noise their crying made. It was a ringing through the glade. So I told them what to do and I changed their tears to laughter. dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Allemaal de dansschoenen aan en dan gaan we dansen op Cracklin' Rosie. Nederlands Diamant, oftewel eh, Neil Diamonds. Ah, oh, Cracklin' Rosie, get on board. We gonna ride till there ain't no more taking it slow.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 Find us a dream that don't ask no questions. Bye, bye, bye, bye. kwam laatst een vriend tegen van school van vroeger. Die had een paard had hij aangeschaft. Ik zeg, hoe heet dat beest? Hij zegt, die heb geen naam.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 Hè? Die was natuurlijk zelf zangeres zonder naam. Dus dan zal ze ook wel een paard zonder naam gehad hebben, toch? Ja. Hmm. Deze meneer heeft wel een naam. Like the pine trees lining the winding road I've got a name I've got a name.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 Onder andere eh, Kan ik Say I Love You in a Song en Time in a Bottle. Ja, dat je, dat je de tijd in een flesje kan stoppen en kan bewaren, zeg maar. Hè. Maar romantische liedjes ook. Jim Croce.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 En zijn donkerbruine huidskleur. Is geen discriminatie, hè? Ho, hè? Geen discriminatie. Fantastische zanger, die man. Hij leeft helaas niet meer, geloof ik. Maar Lou Rolls uh, eh, uh, eh, is niet de enige die van uh, ladies houdt, hoor. Tom Jones is er ook zo een. But she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Klein van stuk, Little Lady, maar ze blijft een lady. Ja. Nou, eh, de, de, mannen van Post.nl en uh, eh, DHL en zo, die, eh, die, maken zich zorgen. Want er is een club in Nederland, die willen zelf de post gaan bezorgen. De pakjes gaan bezorgen, zo moet ik het zeggen. Die gaan allemaal uit hun bol. Ik, de, ik ben bezorgd, luisteraars. Ik ben bezorgd. Bol.com. Stop, wow, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait. Wait, Mr. Postman, wait, Mr. Bol. met Mr. Postman van de Carpenters eh, eindigen we eh, uur 2 van Duifzaag de Week door. Maar, luisteraars, maar... Ik kom nog een uurtje terug hoor. Met ook in de tweede uur weer cabaret.